uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een spoorwegovergang in de buurt van Weert is een automobilist om het leven gekomen toen zijn auto werd geschept door een trein. Volgens de brandweer was de man waarschijnlijk op slag dood. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Reizigers op het traject Eindhoven-Weert moeten rekening houden met zeker een uur vertraging, zegt de NS. Waarschijnlijk kan het treinverkeer rond twee uur vannacht weer worden hervat. In Brazilië zijn mensen opnieuw massaal de straat opgegaan om te demonstreren tegen president Rousseff. Ze denken dat ze betrokken is bij een groot corruptieschandaal en willen dat ze aftreedt. In vrijwel alle grote steden wordt gedemonstreerd. Het is de derde landelijke protestdag tegen de regering. De vorige keer, in april, waren er anderhalf miljoen demonstranten op de been. Vliegtuigpassagiers moeten vaak veel moeite doen om bij vertraging een vergoeding te krijgen. Wie meer dan drie uur vertraging oploopt, heeft wettelijk recht op enkele honderden euro's. Maar vooral goedkope luchtvaartmaatschappijen, zoals Ryanair en EasyJet, wimpelen zulke schadeclaims meestal af. Pas als gedupeerde juridische procedure beginnen, komen ze met geld over de brug. Bij EasyJet moet 74% van de klanten daarvoor procederen. Bij Ryanair zelfs 87%, zegt het claimbureau EU-claim. De KLM betaalt in twee derde van de gevallen wel meteen uit. De Syrische luchtmacht heeft in de buurt van Damascus een bloedbad aangericht. Bij luchtaanvallen op een markt in de stad Douma zijn zeker 82 doden gevallen. Er zouden meer dan 200 gewonden zijn. Douma ligt ongeveer 15 kilometer van Damascus en is al lange tijd in handen van radicaal-islamitische rebellen. De Syrische luchtmacht bestookt er bijna dagelijks doelen. Afgelopen woensdag vielen daarbij al 50 doden. Volgens sommigen is de aanval van vandaag een vergeldingsactie... omdat de rebellen afgelopen week een legerbasis in de buurt veroverden. Veel inwoners van Douma zouden de rebellen steunen. Het weer, veel bewolking, met vooral in het oosten en noorden regen. Minima vannacht tussen de 12 en de 15 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Op veel plaatsen regen, maar in het zuidwesten droog. Het wordt dan ongeveer 19 graden.